Van 8 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Mensen met een niet-Turkse nationaliteit aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met de beweging van Fethullah Gulen. De Turkse regering beschouwt die beweging als terroristische organisatie... en zegt dat Gulen achter de mislukte staatsgreep van vorige maand zat. De Turkse vicepremier zegt dat zeker vier van de tien arrestanten... een rechtszaak tegemoet kunnen zien. De Amerikaanse presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump krijgen er een concurrent bij. Evan McCullen, een oud-medewerker van de CIA. Hij is republikein, maar registreert zich als onafhankelijk kandidaat. Volgens McCullen is het nooit te laat om te doen wat goed is... nu Amerika het vertrouwen heeft verloren in de kandidaten van beide partijen. Achter zijn nominatie zit de groepering Better for America... die niets ziet in Donald Trump. Een zelfmoordactie bij een ziekenhuis in het zuidwesten van Pakistan heeft aan zeker 67 mensen het leven gekost. Honderden mensen raakten gewond. De explosie was bij de ingang van een ziekenhuis in de stad Quetta. De zelfmoordaanslag is in eerste instantie opgeëist door Islamitische Staat. Later stuurde ook een afsplitsing van de Taliban een e-mail naar persbureau AP, waarin de aanslag werd opgeëist. De internationale wielerunie UCI heeft de keuze voor het parcours van de Olympische wegwedstrijd verdedigd. Er was veel kritiek na enkele zware valpartijen. Gisteren liep Annemiek van Vleuten een hersenschudding op na een zware valpartij. En bij de mannen brak Richie Poort zijn schouderblad. Vincenzo Nibali brak een sleutelbeen en Sergio Henao zijn bekken. Wout Poels en Geraint Thomas vielen ook hard en hebben schaafwonden en blauwe plekken. Volgens de UCI was het parcours uitvoerig getest en tijdens de trainingen en was het verantwoord. Het weer, vooral in de kustgebieden, is een bui mogelijk. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur bij opklaringen naar een graad of 14 tot 10. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Ook trekken er een paar buien over het land. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.